Ze zouden politici van verschillende landen veel geld hebben gegeven... om pro-Russisch nepnieuws te verspreiden. Ook politici in ons land. Je hoort demissionair minister De Jonge. Dit bericht dat de Tsjechen naar buiten hebben gebracht... bevestigt eh, datgene wat de AIVD al langer zegt... waar de AIVD al veel langer voor waarschuwt. Er is sprake van eh, buitenlandse beïnvloeding. Er is sprake van een heel offensief Rusland... dat inderdaad ook Nederlandse politici probeert eh, te beïnvloeden. De meeste partijen willen volgende week een debat hierover. Jongeren die het slachtoffer zijn geworden van geweld... tijdens een verblijf in een gesloten jeugdzorginstelling... krijgen nog geen sorry te horen van het kabinet. Sommige partijen in de Tweede Kamer willen dat. Maar demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen wil eerst nog dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de misstanden, zegt hij tijdens een debat. En even opletten als je een tripje naar Frankrijk op de planning hebt staan. Het reisadvies voor dat land gaat van groen naar geel. President Macron zegt dat IS in de afgelopen maanden heeft geprobeerd om aanslagen te plegen in Frankrijk. Eerder deze week werd bekend dat er 4000 extra militairen worden ingezet om drukke plaatsen en gebouwen in het land te bewaken. En het duurt nog wel een jaar of zes voordat het Nationaal Slavernijmuseum er is. Maar vandaag is al een pop-up tentoonstelling geopend. In het Verzetsmuseum in Amsterdam. En dat staat, het zal je niet verbazen, in het teken van verzet. Verslaggever Harro Brouwer ging langs. We behandelen eigenlijk het verzet tegen slavernij vanuit twee perspectieven. Dus de slavenopstanden, het verzet van tot slaafgemaakte mensen. Robana, 25 jaar ben je en jij werkt hier ook bij het Verzetsmuseum. Je leert ook over het verzet tegen slavernij vanuit Nederland. En een van die Nederlanders is een, eh, een jongen uit Amsterdam? Klopt, dat is 17-jarige eh, Frits Moket geweest. hoe wist hij van die gruwelijkheden? Via brieven die hij had gekregen van zijn vader die eh, een periode in Suriname woonde. De tentoonstelling is tot dus te zien. Dan nog het weer. Wat regen in het noorden van Groningen en Zeeland. Verder droog en rond de 12 graden. Morgen regen in de ochtend, maar verder grotendeels droog. En dan is het 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat 90 kilometer file bij elkaar. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmaalde 20 minuten op 9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopert Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Daar is de afrit dicht.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 Het Nederlandse reisadvies voor Frankrijk is aangescherpt vanwege terreurdreiging. Reizigers moeten extra alert zijn. President Macron heeft gewaarschuwd dat IS de laatste tijd heeft geprobeerd om aanslagen te plegen in Frankrijk. Bendegeweld heeft dit jaar in Haiti al aan ruim 1500 mensen het leven gekost, meldt de VN. Het geweld nam de laatste tijd sterk toe. De VN vindt dat de internationale gemeenschap onmiddellijk moet ingrijpen. In Amstelveen is een man uit Den Haag aangehouden na een melding over een verdacht pakket. Hij was op Schiphol in een bus van Connection gestapt.